spoedige start. Clemens Peters met het NOS-journaal. Trump zoekt niet langer naar stembusfraude bij de verkiezingen van vorig jaar. Hij won toen van Hillary Clinton, maar zij haalde in totaal meer stemmen. Volgens Trump klopte dat niet en waren er miljoenen illegale stemmen uitgebracht. Hij stelde een onderzoekscommissie in, maar die heeft hij nu weer opgeheven... omdat veel staten weigerden om de benodigde informatie te verstrekken. Zeker zeven Russische vliegtuigen zijn vernietigd door een granaataanval van rebellen op een militaire basis in Syrië. Tien mensen raakten gewond, meldt de Russische krant Commerçant op basis van twee militair-diplomatieke bronnen. De Russische autoriteiten hebben de aanval niet bevestigd. Vorige maand maakten de Russen bekend dat ze zich permanent zullen vestigen op de militaire basis Khmeimim en Tartus aan de Syrische kust. Dat was verrassend, aangezien president Poetin kort daarvoor had aangekondigd dat hij Ruslands militaire aanwezigheid in Syrië aanzienlijk zou terugschroeven. Waarschijnlijk wordt in de ochtend pas duidelijk op welke plekken in het land de OV stil ligt vanwege de staking in het streekvervoer. Veel werknemers gaan actie voeren voor meer loon en een lagere werkdruk. Er wordt actie gevoerd bij onder meer Arriva en Connection. De vakbonden gaan ervan uit dat er vrijwel nergens in Nederland streekbussen rijden. Het wachtwoordbeleid van populaire sites in Nederland schiet tekort. Dat concludeert de Consumentenbond na een steekproef onder 87 sites van webshops, energieleveranciers en sociale mediaplatforms. Een deel accepteert vaak tekorte wachtwoorden of stellen juist ingewikkelde eisen zoals speciale tekens. Het weer. De wind neemt geleidelijk af en vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Overdag in het noorden af en toe zon. Verder is het bewolkt en valt er wat motregen bij 9 graden. In de avond gaat het harder regenen en ook weer flink waaien.